perfecte cadeau voor de feestdagen. 538 Nieuws. 1 uur. Een groep Nederlanders heeft in een skigebied in Tirol een Duitser mishandeld, meldt het AD. De Duitser van 19 werd door zes mannen aangevallen en met een skischoen in zijn gezicht geslagen. Het is niet de eerste keer dat Nederlanders zich misdragen op wintersport. Op tweede kerstdag was een groep Nederlanders betrokken bij een grote vechtpartij in een après-ski bar ergens anders in Tirol. In het Drentse Smeelde is een vuilwagen in de fik gestoken. Dat melden regionale media. Een stukje verderop, in Hogersmeelde, is ook een bootje uitgebrand. Het gaat waarschijnlijk om brandstichting door jongeren... wat regelmatig gebeurt rond de jaarwisseling. De afgelopen week ging daar bijna elke dag wel een auto in vlammen op. Er waren dit jaar een stuk minder medicijntekorten, dat schrijft Trouw. En de tekorten die er waren, waren ook nog eens sneller opgelost. In 2024 waren er nog veel medicijntekorten... waar 4,5 miljoen mensen last van hadden. Hoeveel mensen er dit jaar last van hebben gehad is nog niet bekend... maar de verwachting is dat het aantal veel lager is. En het nummer Ordinary van Alex Warren... is de meest verkochte en gestreamde single van 2025 geworden... zegt samensteller GFK. Het nummer stond bijna het hele jaar in de hitlijsten. De student heet Lotje staat op nummer 2... gevolgd door Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. Het meest verkochte en gestreamde album is Mama I Made It van Roxy Dekker... gevolgd door de albums van Alex Warren en Taylor Swift. Het is bewolkt en landinwaarts kan het glad worden. De minima ligt tussen de min 1 en plus 4 graden. Overdag buien in het noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden. En dit was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. Op 538 verkeer dan voor je de flitsmeister met nog één uh, flitser op de A67. Leuk, 6-7. Venlo Eindhoven bij Venlo opgepast daarbij 47 per 9. Fijne reis. 538. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl.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 je kunt lopen, je kunt met een Uber. Je kan je desnoods nog door een vriend kunnen laten ophalen. Maar de man die nu op Papendrecht gaat horen... die gaat het liefst heel anders naar huis. Louis Capaldi, die uh, laat zich namelijk altijd ophalen door zijn eigen moeder. Ja, weet je, ik ben een beelddenker, dus ik zie dat echt helemaal voor me. Weet je, dan zit hij daar zo zoenend met een chick op de bank. Dan klopt ineens zijn moeder op het raam. Schat, kom je nog? Mama zit al een kwartier op je te wachten in de auto. Ja, <laughs> ik vind dat een heel mooi beeld om dat voor me te zien. Louis Capaldi, je hoort hem nu bij 538. Dit is de nieuwste. Survive. How long till it feels like the wound's finally starting to heal? that feels like I'm more than a spoken wheel. Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear. Open. je You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. het eh, prachtige Now Rogers hoorde je Talk To Me. Zwemdiploma's, heb je er een aantal? Ja, het zijn tegenwoordig eh, steeds duurder om, eh, om te behalen. Inmiddels tegen de 1000 euro. Dat ook de reden waarom ik er zoveel heb natuurlijk. <laughs> nee. Rick van de 538 Ochtendshow, die heeft er wel echt een heleboel. Oh, ik, oh, heb, ik heb A, B, C, D. Zo. Echt waar? Wat D is reddingszwemmen, of niet? Ja, ook. Zo. Ja, maar, ja, ABC. maar was jij die pop of niet? <laughs> Zo, 2006, <laughs> dan zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Tot die tijd, uiteraard de beste muziek hier op 538 Scoop. Het heerlijke drop in komt eraan. Ook, eh, ja, Dua Lipa, hoe het, kan het ook anders? Ze is onderweg voor je. En hier Jennifer Lopez bij 538. van Taylor Swift. Je hoorde de nieuwste Overlight natuurlijk in de 538. Hey, en eh, waar ben jij nou echt ontzettend bang voor? grootste katje dat je nu denkt aan eh, spinnen. 60% van de Nederlanders is bang voor spinnen. En dan heb ik het niet over zulke grote spinnen... maar gewoon echt over van die kleine huis, tuin- en keukenspinnetjes, weet je wel. 60%! Nee, ik, ik heb dat niet echt. Ik heb het meer gewoon dat ik... Eh, Nee, slangen vind ik heel eng. Maar spinnen, nee, eh, dat kun je mij echt wel eh, nou, niet per se voor wakker maken om het weg te halen. Maar je snapt wat ik bedoel. Taylor de vrouw die net hoorde op Vaterdag, die heeft wel een hele bijzondere angst. Zij heeft namelijk angst voor zeeegels. Ze was ooit een keer op vakantie in Hawaii. Toen stapte ze bijna op eentje. En nou, zo'n zeeegel heeft echt van die prikkels en dat soort dingen. En sindsdien gaat ze nooit meer zwemmen in de zee. Ja, er zijn andere dingen waar ik me heel erg druk op maak. <laughs> maar goed, Taylor Swift, je hoorde er bij 538. Zelf meteen al Taylor Swift, ook Scoop komt eraan. En dit is de nieuwste Alan Walker. Je hoorde de door. al vanuit hier op deze heerlijke woensdag 31 december 2025. Het is eh, de laatste nacht van 2025. Wat gezellig dat je dan in ieder geval wil doorkomen met de hit van 538. Zometeen een waanzinnige classic van Scoop. It komt eraan. Ook uh, Dua Lipa is onderweg voor je. en als ik iets voor je kan doen... je bent altijd welkom via de gratis app van 538. Zo zie ik dat uh, Dom net dit stuurde via de app. Hey, goeienacht Kilian. Weer lekker aan het werk als mobiele surveillant. Ik wil graag de groetjes doen aan mijn prachtige vrouw Melissa en onze lieve kat Luxio. Nou. Fijne uitzending. Hoi hoi. Hey, lekker zeg. En eh, John, ja, die zit er al helemaal in en die wenst iedereen het beste. Gideon, ik wil zeggen, gelukkig nieuwe jaar en een fijne nachtdienst. Fijne nieuwe jaar voor iedereen die luistert naar 538. 538, nou. de beste! Ah, thank John, ook natuurlijk voor jou een eh, gelukkig nieuwjaar. Het is de hits van 538 met nu Wisdom C, Bees and Honey. Dit is Show Me Love. feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. hitshow 538 met de nieuwste van Daalbop en Moe. Je hoorde nog even blijven. Ik jullie al vanuit hier met zometeen eh, muziek van Dua Lipa. En ik kan je vertellen, Dua Lipa heeft misschien wel door mij... de grootste schrik van 2025 gehad. Hoe het zit, hoor je de 538, je hoorde Beetle One. Eh, heb je dat trouwens meegekregen, begin dit jaar van Dua Lipa? Die was eh, op trip in, eh, in Zuid-Amerika, lekker op vakantie en dat soort dingen. En daar kreeg ze echt de schrik van haar leven. Toen ze namelijk haar hotelkamer weer binnenkwam...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 With you, I'll Jawel, Hits of met Rihanna en Jay-Z. Je hoorde Umbrella. Nou, die ga je gelukkig niet nodig hebben, maar eh, misschien wel je snowboot. Want begin 2026, dat lijkt pas over een jaar. Haha, grappig. Nee, maar het eh, begin van het nieuwe jaar, dat, eh, dat, gaat, gaat, gaat, dat gaat <laughs> gepaard met winterse buien. De NS, Schiphol, alles is er alweer helemaal klaar voor... om voor dit drie vlokjes sneeuw helemaal weer in te pakken. Dus weet in ieder geval dat het eraan zit te komen, eerlijk zeg. Jouw hitje 538 met Lucas en Steve. Dit is Art First. Heaven knows how many times I've walked away. And I've closed the doors. I can't no more. Now you're turning all my nights to brighter days. And I know for once I'm holding on. This time I'm gonna die. always been the one to blame when the going's tough. I'd up and run. I know we're moving faster than a bullet train. If I lose control, you're my ticket home. treinen van en naar Londen rijden vandaag weer... is te zien in de dienstregeling van Eurostar. Gistermiddag werden bijna alle treinen geschrapt... door een kapotte bovenleiding in de kanaaltunnel.